uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan... met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Het bestuur heeft dat besloten na advies van een commissie. Erasmus is de eerste Nederlandse universiteit die dit besluit neemt. Bestaande samenwerkingen gaan nog door, maar worden de komende tijd wel beoordeeld. Inlichtingendiensten van verschillende landen, waaronder de MIVD... waarschuwen voor cyberaanvallen van de Russische geheime dienst GRU. Een beruchte eenheid van die dienst zou het hebben gemunt... op vitale infrastructuur en overheidsinstellingen in westerse landen. Onder meer om de steun aan Oekraïne te verstoren. Nederland speelt een belangrijke rol bij wapenleveranties... en zou daarom een reëel doelwit zijn. De vader van de Amerikaanse tiener die woensdag vier mensen doodschoot op een middelbare school in Georgia is gearresteerd. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden omdat hij toestond dat zijn 14-jarige zoon een wapen had. De jongen zal worden berecht volgens het volwassenenstrafrecht. Hunter Biden heeft schuld bekend in de belastingzaak tegen hem. De zoon van de Amerikaanse president is aangeklaagd omdat hij tussen 2016 en 2019 zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen niet heeft betaald. Voor justitie komt de schuldbekentenis als een verrassing. Er is geen sprake van een deal over strafvermindering. Het nationale elftal van San Marino heeft voor de tweede keer in de geschiedenis een voetbalwedstrijd gewonnen. In de Nations League won het mini-staatje, dat laatste staat op de wereldranglijst, met 1-0 van Liechtenstein. De enige andere overwinning van San Marino was 20 jaar geleden, ook op Liechtenstein, maar dat was een oefenwedstrijd. Het weer. In een groot deel van het land wordt het een zonnige dag. Alleen in het zuiden is er meer bewolking en ook kans op een bui.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 She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.